Van 11 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oliemaatschappij BP heeft voor het eerst in 18 jaar een kwartaalverlies geleden. Het verlies was 17 miljard dollar. De gemaakte winst werd volledig verdampt door het fonds van 32 miljard dollar... dat BP heeft gecreëerd om de schade van de olieramp in de Golf van Mexico te dekken. Het Britse bedrijf heeft verder het vertrek bevestigd van topman Hayward. Hij wordt opgevolgd door een Amerikaan. De HEMA is in verlegenheid gebracht door een brief van het eigen management voor Noord-Nederland. Daarin staat dat voortaan de filiaalhouders van de HEMA moeten beoordelen of een werknemer ziek thuis mag blijven en niet de bedrijfsarts. Wie zich niet lekker voelt moet zijn chef bellen en die bepaalt na wat vragen over de aard van de klachten of het personeelslid thuis mag blijven of moet komen werken. FNV Bondgenoten is in alle staten en wil een gesprek met de HEMA-directie. Aardappels en patat worden waarschijnlijk duurder. De oogst zal in september tegenvallen doordat het weer nogal tegenzat. Door de strenge winter konden de aardappels pas laat worden gepoot. En ook de hitte van de afgelopen weken was niet bevorderlijk voor de groei. De Nederlandse aardappelorganisatie benadrukt dat er alleen maar goede aardappels op de markt komen. Maar omdat het er minder zijn, zal de prijs omhoog gaan. In Zuid-Limburg is een voortvluchtige gevangene opgepakt die zich had verstopt in een kruipruimte onder een woonwagen. De man van 38 werd gezocht omdat hij was weggebleven na zijn verlof uit de gevangenis. Op basis van een tip ging de politie naar een woonwagen in Geulen. Aanvankelijk leek hij daar onvindbaar, maar omdat de speurhond bleef blaffen, zocht de politie door. De man bleek zich te hebben verschanst in de kruipruimte. Het weer, geregeld zon en een middagtemperatuur van 22 tot 25 graden. In de loop van de middag vanuit het westen bewolkt met tegen de avond regen. Dit was het NOS Journaal.